RIVM-directeur Jaap van Dissel maakte de cijfers bekend in de technische briefing in de Tweede Kamer. Hij zei ook dat de toename van het aantal besmettingen opnieuw vooral bij jongeren zit. Dat verklaart ook waarom er meer positieve tests zijn, maar het aantal ziekenhuisopnames meevalt. Advocaten in de Marengo-zaak hebben in de rechtbank woedend gereageerd op beschuldigingen van het Openbaar Ministerie dat ze vertrouwelijke informatie zouden hebben gelekt naar hun cliënten. Volgens de advocaten is er niets van waar en zijn de beschuldigingen ongegrond. In Amsterdam is vandaag een voorbereidende zitting in de zaak tegen Ridouan Taghi en zijn bende. In Mauritius wordt gevreesd dat het vastgelopen vrachtschip voor de oostkust van het land in tweeën zou breken. In de romp van het schip zitten grote scheuren. Reddingswerkers werken met man en macht om de 2000 ton olie die nog in het schip zit zo snel mogelijk weg te pompen. Nu al zou zeker 1000 ton in zee gelekt zijn. Het Japanse schip, dat onderweg was van China naar Brazilië, strandde in de buurt van de beschermde Blue Bay. In die baai ligt het grootste koraalrif van Mauritius. Het is een belangrijk leefgebied voor schildpadden en diverse vissen na ruim 100 dagen zijn in Nieuw-Zeeland weer mensen besmet met het coronavirus. Het gaat om vier gevallen binnen één familie in de stad Auckland. Het is onduidelijk hoe ze besmet zijn geraakt. De autoriteiten doen daar nu onderzoek naar. Om de verspreiding van het virus te stoppen... heeft premier Ardern besloten om meteen een lockdown in te stellen in Auckland. Het weer nog, veel zon, ook wat stapelwolken. Later vanmiddag kans op een stevige regen- of onweersbui... en de maxima rond 35 graden. Ook morgen vrij zonnig en tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A7 vanuit Zaandam naar Hoorn. Tussen Permanent Noord en Hoorn rijden langzaam over 5 kilometer. Dat kost je 20 minuten extra, want bij Hoorn is de rechte rijstrook dicht. En dan nog wat vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar wordt langzaam gereden tussen knooppunt Raasdorp en en Vels over 4 kilometer.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 Vámonos a la luna, vámonos al cine. Vamos a dar un beso que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios pasamos somos ganas. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. No me sale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no es lo que ella cree que ya se sabe. Mientras que no quiere, pero me tiene frenar.